Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. NS-medewerkers hebben steeds vaker te maken met agressie en geweld. Vorig jaar steeg het aantal meldingen met 30 procent. Het komt voor een deel doordat we na corona vaker de trein pakken. Maar er is meer aan de hand, denkt de NS. Wat mijn collega's vooral ook merken is dat ja, eigenlijk eh, de, de, de, korte lontjes... het geven van een grote mond, ehm, een bepaalde normvervaging... Ja, toch ook na coronatijd doorgezet is. En ehm, ja, dat vinden wij eigenlijk gewoon heel zorgelijk. De NS wil meer camera's plaatsen en hoopt dat de regels worden versoepeld... zodat ze agressieve reizigers kunnen identificeren zonder hulp van de politie. Het aantal meldingen van aanranding en verkrachting is zo erg toegenomen... dat de politie het extra werk niet aan kan. Honderden slachtoffers moeten daardoor meer dan een half jaar wachten... voordat hun zaak behandeld wordt, schrijft het AD. De toename van het aantal meldingen is volgens de politie goed merkbaar... sinds het schandaal bij The Voice. En in Duitsland liep het vannacht flink uit de hand bij een nachtclub. De politie kwam naar de club in Trier toe omdat er gevochten werd... maar daarna belanden ze zelf in een vechtpartij. De groep van zo'n 40 man met ijzeren staven en gebroken glas... werden de agenten aangevallen. Vijf van hen moesten voor, door hun verwondingen naar het ziekenhuis. Ze zijn inmiddels allemaal weer thuis. op een boerderij in Duitsland was het even schrikken. Daar is een lammetje met zes poten geboren. Met Dolly, zoals het beestje heet, gaat het ondanks die extra pootjes helemaal goed... De verzorgers hebben wel een van de poten met verband tegen het lijfje vastgeplakt. Die is namelijk iets langer dan de rest. Maar daar hoor je Dolly niet over mekkeren, zegt de verzorger. Die kan staan, die kan, eh, kan drinken en we komen met haar mama zeer goed terecht. Also, het wilde van aanvang aan wirklich leven. Ja, het beestje kan dus gewoon staan en drinken. Soms heeft Dolly wel een beetje moeite met opstaan, maar het lijkt erop dat alles goed komt. Het weer nog een grijze dag met veel wind en af en toe motregen. Vanuit het noorden zijn er ook wat buien. Eind van de middag en avond wel vaker droog en opklaringen. Het wordt 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 4 kilometer met 10 minuten vertraging.